Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Belgische minister van Buitenlandse Zaken heeft de Amerikaanse ambassadeur op het matje geroepen. De Amerikaan had zich online uitgesproken tegen de vervolging van drie Joodse besnijders. De Belgische justitie doet onderzoek naar illegale besnijdenissen in de Joodse gemeenschap in Antwerpen. Het OM vermoedt dat mensen zonder medische kennis jongens besnijden kort na de geboorte. De Amerikaanse ambassadeur noemt de vervolging belachelijk en antisemitisch. De Belgische minister Prévost vindt dat die uitspraken niet kunnen... en wil daarom tekst en uitleg van de ambassadeur. In Nederland zijn te weinig burgerhulpverleners, dat zegt de Hartstichting. Het zijn vrijwilligers die mensen kunnen helpen die buiten het ziekenhuis een hartstilstand krijgen. 25% van de mensen heeft een geldig reanimatiecertificaat... terwijl maar 5% zich aanmeldt als vrijwilliger. Volgens de Hartstichting komt dat doordat mensen bang zijn om iets fout te doen. In totaal zijn er 25.000 mensen nodig om ervoor te zorgen dat er in elke buurt burgerhulpverleners zijn. Bij een online veiling zijn foto's opgedoken van waarschijnlijk de executie van zo'n 200 Grieken in de Tweede Wereldoorlog. Het doodschieten van de communistische gevangenen in 1944 wordt gezien als een van de heftigste moordpartijen van de nazi's in Griekenland. Tot nu toe was niet bekend dat er ook beelden van zijn gemaakt. Te zien is dat er mannen voor een muur worden gezet en daarna zouden ze worden gedood. Bij een botsing afgelopen avond in het Brabantse Beek en Donk is een scooterrijder om het leven gekomen. De vrouw werd rond half tien aangereden door een auto. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht waar ze overleed aan haar verwondingen. De identiteit van het slachtoffer is niet bekendgemaakt. Dan het weer. Vanuit het westen trekken er buien over het land.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 I was a rented general. I could leave you, say goodbye, or I could love you if I tried, and I could. And left to my own devices, I probably would. difficult age. Would I write a book or should I take to the stage?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 Het uur haast 1500, een is gepaard. Ze boeren en toender, ze bleven Het lied van Kuno, het schoot je aan het bed. Ze keurt zo'n honderd en de taal die men haar bijbracht had. Maar hij droept, droept, het droept, dat ze mij binnenkomen had.